uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie van Haiti heeft een man aangehouden... die mogelijk betrokken was bij de moord op president Moïse vorige week. Volgens de politie gaat het om een man die met een privéjet het land is binnengevlogen. Amerikaanse media melden dat het om een Haitiaanse arts gaat die in Florida werkte. Hij zou een van de leiders van het moordcomplot zijn. De president werd vorige week doodgeschoten in Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Zij ligt nu in een ziekenhuis in Miami. Vijf mensen hebben zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. De 43-jarige PvdA-wethouder Reesma Roopman uit Barendrecht maakte gisteravond haar kandidatuur via Twitter bekend. Eerder meldde zich ook al de voorzitter van de Hilversumse Partij van de Arbeid binnen te Beaufort. De PvdA-leden kiezen in september een nieuwe voorzitter. Het is niet uitgesloten dat zich nog meer kandidaten melden. De huidige voorzitter, Nelleke Vedelaar, stelt zich niet herkiesbaar. Israëliërs met een verzwakt immuunsysteem kunnen voortaan een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. De regering bekijkt nog of zo'n boosterprik ook wordt aangeboden aan de rest van de bevolking. Ondanks de hoge vaccinatiegraad neemt in Israël het aantal besmettingen weer toe, met name door de Delta-variant. Pfizer en BioNTech zeggen dat een extra inenting de hoeveelheid antistof in het lichaam fors verhoogt. En dan voetbal. Italië heeft de finale van het EK voetbal gewonnen. Na verlenging en penalties tegen het Engelse elftal werd het op Wembley in Londen 3-2. Er ging een turbulente wedstrijd aan vooraf. Na twee minuten scoorde de Engelse verdediger Shaw. Het was de snelste goal in een EK-finale. In de tweede helft maakte Bonucci voor Italië de gelijkmaker. De wedstrijd stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. Het weer, vannacht klaart het op. Lokaal kan er een mistbank ontstaan.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 1, 2, 1, 2, 3. me gusta ponerle en fall. El jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco.